Verslaggever Lidwien Gevers is op die plek waar mensen nu bloemen neerleggen. Ja, je merkt toch wel dat iedereen echt heel erg aangeslagen is en verdrietig ook. En als je met mensen praat, uh, heel veel mensen zijn ook gewoon verschrikkelijk boos. Iedereen gaat er een beetje van uit dat de vader met zijn kinderen hier het water in is gereden. Dat is ook het meest waarschijnlijke scenario. En mensen kunnen zich gewoon niet voorstellen hoe iemand uh, eh, zo ver kan komen om dat te doen. Daar zijn ze echt heel erg boos over. Bij een steekpartij in een huis in Hoofddorp onder Amsterdam zijn vanmorgen twee mensen omgekomen. Wat er precies gebeurd is weten we nog niet. De politie laat weten dat zij geschoten hebben en dat er twee agenten gewond zijn geraakt. In Duitsland zijn vijf jonge extreemrechtse terreurverdachten opgepakt. Ze zijn aangeklaagd voor poging tot moord en brandstichting... en hadden het voorzien op vluchtelingen en politieke tegenstanders. De jongste verdachte is 14, de oudste 18. En een opmerkelijk moment in de MLB, de honkbalcompetitie in Amerika. Oswald Peraza van de New York Yankees ving daar een bal, maakte een duikeling, viel over de boarding en maakte een handstand. Long run for Peraza. And he makes the play and tumbles behind the tarp. Did he hold on? Yes, he did. What a play by Peraza. Ja, het belangrijkste, de bal bleef dus in zijn hand. De Yankees wonnen uiteindelijk met 5-2. Het weer, mix van zon en wolken met in het zuiden straks wat regen. Het is 14 graden aan zee en 20 in Limburg. Morgen meer wolken en fris. In het noorden wat nattigheid bij 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart sta je ongeveer 10 minuten vast.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 I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial frame the day before before you came And turning out the light I must have for yet another night And rattling on the roof I must have heard the sound of rain The day before you came terug voor het tweede uur lunchroom op ZFM Zandvoort. De rust in Zandvoort wordt verstoord door een toenemende aantal diefstallen van fietscomputers en accu's van elektrische fietsen. Bewoners en toeristen melden zich in grote getalen bij de politie, maar helaas loopt men vaak tegen een muur aan. Aangiftes blijken weinig tot geen resultaat op te leveren tot grote frustratie van de gedupeerden. De laatste weken zijn veel gevallen gemeld van diefstallen... zowel in het centrum als op de boulevard. De schade is vaak aanzienlijk. Een nieuwe fietscomputer kost al snel 150 euro... en een vervangende accu kan zelfs honderden euro's kosten. Voor vele mensen is dit een flinke aanslag op de portemonnee. Zeker als de fiets niet verzekerd is tegen diefstal. De politie adviseert om extra waakzaam te zijn... en de fiets zo goed mogelijk te beveiligen. Verwijder de, de fietscomputer van het stuur en gebruik waar mogelijk extra sloten voor de accu. Maar maak foto's van je fiets en noteer het serienummer van de fietscomputer en de accu. Dit kan van pas komen bij een eventuele aangifte. Mocht u getuige zijn van verdachte activiteiten... aarzel dan niet om direct contact op te nemen met de politie. Forner, I want to know what love is. take a little time A little time to think things over I better read between the lines In case I need it when I'm older Heb je hulp nodig bij jouw geldzaken? Of ben je het overzicht kwijt? Meld je dan aan voor het spreekuur Inkomen op Orde bij Pluspunt. Voor veel mensen is het niet altijd makkelijk om brieven en e-mails te lezen en te beantwoorden. Daarnaast is het ook lastig om overzicht te houden van hoeveel geld je krijgt en uitgeeft. Herkenbaar? Blijf er niet mee rondlopen en kom naar ons spreekuur. Meer informatie of aanmelden Neem dan contact op via sociaalwijkteam@samenzandvoort.nl, sociaalwijkteam@samenzandvoort.nl, of bel naar het telefoonnummer 5719393. 5719393. En het is elke woensdag van half tien tot twaalf uur.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 But it's so nice just to have someone like you En En Mathilde Santing die zegt... Beautiful people. taal van de week. De Waikikis was een Belgische studioband, vooral bekend om hun single Hawaii Tattoo. Uitgebracht in de Verenigde Staten in 1964. En Hawaii Tattoo werd in 1961 opgenomen in België en stond twee maanden in de Belgische hitparade. Het was een enorme hit in Duitsland, stond 21 weken in de top 10... en bereikte ook de top 50 in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Hier zijn de Waikiki's met Hawaii Tattoo. up. Voel de zee, vang je eerste golf en ontdek de stook van het surfen. Deze zomer organiseren we weer gratis surflessen voor kids van 8 tot en met 13 jaar op het Zuidstrand van Zandvoort. Of je nu voor het eerst een boord aanraakt of al een paar moves kent, iedereen is welkom om te stretten, te lachen en samen de ocean te verkennen. En wat te doen door de Paddle Out 1 juni tot en met 6 juni 3 tot en met 17 augustus en 24 augustus tot en met 14 september. En waar is het? Boney Beach, Zuidrand 1 in Zandvoort. En de kosten? Helemaal niks. Gewoon fun in de fun. Oké, lekker lijkt me dat. Lekker op je surfboard, lekker op de zee. En daar gaan we dan, hè? Daar gaan we dan. De course met Runaway. not alone aantal bewoners die al langer klagen over de rommel... die rond overvolle vuilnisbakken rondzwerft in het centrum... hadden bij de gemeente een voorstel ingediend... om een afdekklep op deze bakken te plaatsen. Na veel heen en weer contact kregen zij vorige week donderdag een fijn bericht. Van de gemeente. De deksels zijn besteld. We vernieuwen ons op een schone Zandvoort deze zomer. Ja, lieten zij opgewekt aan ons weten. En Mexican Whistler... Whistler. Mexican Whistler. Ik moet het even goed beklezen. Roger Whittaker. Another one. One, two, three, two, two, three. Ja, en we gaan van de fluiten gaan we naar Jim Reeves. He'll have to go. Put your sweet lips a little closer friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true?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 op de plaats waar voorheen de passagepanden stonden. Echter, nu de werkzaamheden zijn gestart... maken buurtbewoners zich zorgen over de omvang van de fietsenstalling. Want de rekken worden tot ver op de tegels voor het flatgebouw aan de Venemaplein geplaatst. Het komt zo dicht bij de flat dat de bewoners vrezen dat de hulpdiensten, onder andere de ladderwagen, straks niet meer op deze zijde van de Venema-flat kunnen bereiken. Gemeente en handhaving geven niet thuis en de brandweer, brandweer meldt gefrustreerd te zijn dat zij niet in deze plannen zijn gekend. De buurt vreest dat het nu wachten wordt op een calamiteit. You've Got Your Trouble, The Fortunes. I see that worried look upon your face. You got your troubles, I've got mine. somebody else to take your place. You got your troubles, I've got mine. I too have lost my love today. just like you, I sit and wonder why. You got your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well, so do I. You got your troubles, I've got mine. She used to love me that I know oh, And it don't seem so long ago forgive me if I seem to you, my friend, that I ain't got no pity for you.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 in het licht. Melanie Safka, beter bekend als Melanie, geboren in 1947 en overleden in 2024, was een Amerikaanse sing- en songwriter. Na de middelbare school trad zij met haar gitaar op in coffeehouses in Greenwich Village. Overdag ging zij naar de American School of Drama. Bij een auditie voor het toneelstuk liep ze een verkeerde deur in... waardoor ze op de jonge producer Peter Swaneerski stuitte en haar vroeg wat te zingen. Hij was zo onder de indruk van haar stem en liedjes... dat hij haar prompt een contract aanbood. En hij was zo onder de indruk dat hij zelfs in 1968 met haar trouwde. En hier komt Melanie met Ruby Tuesday. fall wordt multifunctionele dorpskerk. Naar verwachting verliest ongeveer 50% van de Nederlandse kerkgebouwen... de komende 10 jaar zijn functie. De scenario speelt zich af, ook in Zandvoort. In samenwerking met de protestantse gemeenschap... het kerkbestuur en predikant John Vrijthof... is ondanks de voorlopige toekomstvisie... over de invullen van de dorpskerk gepresenteerd omdat de kosten voor het beheer onderhoud en de zorg van het monumentale kerkgebouw aan het Kerkplein steeds vaker in handen komt van een steeds kleinere groep vrijwilligers, werd in oktober 2023 tijdens een open huis een brainstorm-sessie gehouden over de toekomst van de kerk. De centrale vraag, en die daar werd gesteld, hoe krijgt de dorpskerk een nieuwe bindende maatschappelijke, maatschappelijke functie in Zandvoort? De term van godshuis naar dorpshuis was geboren. Er kwam duidelijk naar voren dat het verouderde kerkgebouw afgesloten overkomt... en dat herontwikkeling een erg zware kostenpost wordt voor de kerkgemeente.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 Een kok bereidt met medewerking van deelnemers van het RWBB en Nieuw Unicum een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners. Maandag en donderdag van 5 tot 7 uur s avonds. De kosten van de maaltijd zijn 10,50 per persoon. Dat is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Net als Antwoord Pas is het slechts 4, is het pas 6 euro. Neem je niet 6 euro. Je dient te reserveren voor de maaltijd. Dit kan tot woensdag of vrijdagmiddag ervoor tot 4 uur. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt. Telefoonnummer 5740330. 5740330. En afzeggen kan natuurlijk altijd als u ziek wordt of weet ik wat anders. Tot maandag en dinsdag en donderdagochtend tot 10 uur. Nou, dat lijkt me niet alleen heerlijk, het lijkt me ook heel erg gezellig. Lekker met elkaar, gezellig eten dan een lekker kopje koffie daarna. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier. Met je kleuren die vervagen zonder zoeken, zonder vragen. Eindelijk vooral ter rusten en de bloemen die de geuren die je hebt geweten, alles kan je nu vergeten. Op het water vlieg je heen en weer. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenblaren. Maar zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. je zou een vlinder moeten zijn. Om te vliegen heel ver weg van alle leven, alle pijn. Maar ik heb niet langer hinder van jaloers zijn op een vlinder. al zelfs vlinders moeten sterven, laat ik niet mijn vreugde werven. Ik kan zonder vliegen leven, wat zal ik nog langer geven? Om een vlinder die vertrokken is in mij. Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn.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 Deze twee uur waren heel snel om. En ik ga heel toepasselijk eindigen met... Het is over van Volumia. Volumia. dat je begrijpt wat ik bedoel En huilend op een stoel Vertel ik dat ik niets meer voel je wel, maar ik denk niet aan jou Er is een andere vrouw Het is niet dat ik niet van je hou dat ik jou verlaat.